9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. VVD-staatssecretaris Mark Harbers is deze week ondergedoken... vanwege ernstige bedreigingen rond de asielzaak van de Armeense tieners... Lili en Howick. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in de Telegraaf. Harbers gebruikte gisteren zijn speciale bevoegdheid... om een uitzondering te maken voor de twee kinderen. Ze mogen in Nederland blijven. Volgens de krant merkt het ministerie al langer dat er onfrisse berichten werden gedaan tegen de staatssecretaris. Bij de verkiezingen in Zweden lijken de rechtspopulisten flink gewonnen te hebben. In een exit poll van de publieke omroep krijgt de partij Zweden Democraten ruim 19 van de stemmen. Ze zijn daarmee de tweede partij van het land geworden. De Sociaaldemocraten komen uit op 26 van de stemmen en blijven de grootste partij. De Zweedse verkiezingen verliepen rumoerig vandaag. Zo zouden bij stembureaus stemmers en journalisten zijn lastiggevallen door leden van neonazistische bewegingen. Nederland is gestopt met het steunen van de Syrische oppositie in de burgeroorlog tegen president Assad. Dat schrijven ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Kaag van Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland investeerde 70 miljoen in verschillende projecten om de oppositie te steunen. Volgens de ministers is de kans dat de rebellen de burgeroorlog winnen buitengewoon beperkt. Een militaire overwinning van Assad is aanstaande... en de vooruitzichten voor een duurzame vrede zijn somber, al dus de ministers. En de Italiaanse regering die wil dat er niet meer gewinkeld wordt op zondag in grote winkelcentra. Er is een wet in de maak waardoor winkels nog maar een paar zondagen per jaar open mogen zijn. Vicepremier Di Maio wil zo de familietradities redden. In 2012 werden openings- en sluitingstijden in Italië juist versoepeld om de economie te stimuleren. Maar deze liberalisering verwoestte Italiaanse families, al dus de vicepremier. De vakbonden reageren positief. De Vereniging van Groothandelaren zegt dat het plan miljoenen consumenten gaat duperen. En dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij zo'n 14 graden. Ook morgen overdag is het droog en af en toe zon. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1297 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New muziekprogramma. Een muzikale rondreis over de world en non-stop. Ja ja, zoveel energie zit er in dit programma. We beginnen met nieuwe werkjes. Eh, de zomer is voorbij. Eh, ik heb het horten en toen ben ik op doorgekomen... Maar eh, nieuwe, qua nieuwe werkjes dan wel, zwaar. Maar eh, de nieuwe werken stromen weer binnen. En deze week dan zijn we gegarandeerd van vier nieuwe albums. En volgende week ook. Ja, dat kan ik nu al verklappen. Edmund Moon Lopez eh, met zijn nieuwe album. Ik kan de titel helaas niet uitspreken. Mijn Engels is gewoon te slecht hiervoor. Ehm, dat, eh, daar beginnen we mee. En daarna krijgen we Anastasia, Anastasia, ja ja, met Songs for Souls. En zij is op piano. Goed, um, de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. Maar eerst Edmund Lopez. Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.